Jelle Visser met het NOS-journaal. In heel Nederland, behalve Zeeland, geldt tot zaterdagochtend 10 uur code geel vanwege gladheid. KNMI waarschuwt voor gladde wegen vanwege sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. De sneeuwval leidde gisteravond tot een drukkere avondspits dan gebruikelijk. In het noorden en midden van het land bleven de sneeuwvlokken liggen, soms wel tot een paar centimeter. De Italiaanse kustwacht is massaal uitgerukt voor een reddingsoperatie voor de Zuid-Italiaanse kust. Volgens de kustwacht zijn drie schepen met aan boord zo'n 1200 migranten in de problemen gekomen door het slechte weer en de ruwe zee. Volgens Italiaanse media kwam de kustwacht gisteren ook al in actie... toen een schip met 500 migranten in de problemen kwam... in de buurt van het eiland Lampedusa. Eind vorige maand kwamen zeker 73 migranten om het leven... voor de kust van Calabrië toen hun boot kapseisde. Op de snelweg A59 bij Sprangkapelle zijn bij een verkeersongeluk vier mensen om het leven gekomen. De slachtoffers zaten allemaal in dezelfde auto. Volgens de politie waren er bij het ongeluk drie auto's en een vrachtwagen betrokken. Eén auto is in brand gevlogen. De oorzaak van de crash is niet duidelijk. De snelweg tussen Waalwijk en Dussen is tot morgenochtend afgesloten voor onderzoek. De Volkskrant heeft meer verhalen gepubliceerd... van grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. De krant schrijft dat presentator Tom Egbers in 2005 avances maakte... op een 20 jaar jongere stagiaire. En de vrouw na een kortstondige affaire heeft gepest en heeft geïntimideerd. Egbers zegt in de krant anders tegen de zaak aan te kijken, maar heeft er wel spijt van. Een ander voorbeeld uit het artikel is oud-presentatrice Aisha Margadi... die zich gediscrimineerd voelde vanwege haar Marokkaanse achtergrond. En dan het weer. Vannacht is het droog en klaart het op. Wel gaat het licht vriezen en is er dus kans op gladheid. Overdag is het droog en schijnt de zon.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 Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Huh. Calling his phone like he'll send me a pin. Ducking yeah. my shit cause he know what I'm on. But when he hit me, I'm not gonna respond. But I don't sleep enough without you. And I can't eat enough without you. Huh. If you don't speak, does that mean we're through?